Zolang er nucleaire wapens zijn, blijft de NAVO nucleaire alliantie, voegde ze eraan toe. Terugtrekking wordt pas een optie als ook de Russen hun tactische kernwapens uit Europa terugtrekken, aldus Clinton. De VS heeft in vijf Europese landen, waaronder naar verluid ook Nederland, zo'n 200 kernbommen liggen die bedoeld zijn om door vliegtuigen te worden afgevuurd. Amerika en Rusland spraken eerder deze maand af hun aantallen kernwapens met ongeveer een derde terug te brengen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn drie doden gevallen en zijn zeker 75 mensen gewond geraakt door een granaataanval. De explosies waren in het zakendistrict en deden zich onder meer voor bij een treinstation. Volgens de regering zijn de granaten afgevuurd door anti-regeringsdemonstranten. De tienduizenden aanhangers van de oppositie eisen al weken nieuwe verkiezingen... en vinden de regering van premier ABISit corrupt. Rita Verdonk heeft de kandidatenlijst van Trots op Nederland gepresenteerd. Op de lijst staan naast de lijsttrekker vijf vrouwen. In totaal telt de lijst 31 mensen. De hoogst geplaatste vrouw naar Verdonk staat op plaats 13... De nummer 2 was eerder deze week al bekendgemaakt. Het is de financieel adviseur Arthur van der Putten uit Den Haag. In de peilingen schommelt trots op Nederland tussen 0 en 1 zetel. Hengelo, Barneveld en Groningen krijgen er een nieuw treinstation bij. Minister Eurlings heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij de subsidieaanvragen voor de stations zal inwilligen. Het gaat om Hengelo Gezondheidspark, Barneveld Zuid en Groningen Europa Park. Eurlings zei ook dat hij verwacht dat er in Arnhem een halte bij komt.